Gert Kluk met het NOS-journaal. Twee kinderen zijn gisteravond zwaar gewond geraakt... toen een rubberboot in een jachthaven in Lemmer werd overvaren door een speedboot. De bestuurder van die boot ging er vandoor, maar werd later aangehouden. Het is een jongen van 19. De politie onderzoekt of hij drank op had. De gewonden zijn een jongen en een meisje van 16. De Armeense kinderen Lili en Hovik uit Amersfoort mogen in elk geval de komende maanden nog in Nederland blijven. Ze zouden vandaag worden uitgezet naar Armenië, maar hun advocaat is een nieuwe procedure begonnen om dat te voorkomen. De moeder van de kinderen is eerder al uitgezet. De kinderen zijn 12 en 13 en grotendeels in Nederland opgegroeid. Alle pontjes van het GVB in Amsterdam komen onder verhoogd toezicht te staan. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft dit besluit genomen... omdat de pont van Amsterdam-Noord naar CS gisteren met hoge snelheid tegen de kade voer. 13 mensen raakten licht gewond. De inspectie laat weten dat niet alle pontjes worden doorgelicht... maar er wordt wel direct ingegrepen als er iets niet deugt. Nederland en Duitsland gaan samen de overlast door beverratten aanpakken. Nederlandse beverrattenvangers gaan vanaf morgen ook op Duits grondgebied de dieren vangen en doden. De Nederlandse waterschappen in de grensstreek hebben steeds meer last van beverratten die vanuit Duitsland de grens oversteken. In Nederland vernielen ze dijken en veroorzaken schade aan landbouwpercelen. Scheidsrechter Björn Kuipers fluit voor de derde keer een Europese finale. De UEFA heeft hem aangesteld voor de finale van de Europa League tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille. De wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 16 mei in Lyon. Kuipers sloot in 2013 ook al eens de finale van de Europa League tussen Chelsea en Benfica. En een jaar later leidde hij de Champions League finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Het weer opnieuw droog en zonnig. Het wordt 25 tot 28 graden.